Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de portemonnee voor Giro 555... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat werd zojuist bekendgemaakt in het programma Goedemorgen Nederland. Heel Nederland voert vandaag actie. Ik hoop dat dat heel veel geld eh, gaat opleveren voor hulp aan Turkije en Syrië. En namens het kabinet kan ik aankondigen dat er nog 10 miljoen voor Giro 555 bij komt. En ik hoop echt dat de mensen thuis die iets kunnen missen eh, ook een bijdrage leveren. Want die hulp is zo ontzettend hard nodig. Vandaag is er een landelijke actiedag om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Onder meer met een gezamenlijke radio-uitzending van Funix en 3FM. Vanavond is er ook een grote tv-uitzending. Vier Nederlandse mannen zitten vast in Duitsland voor een plofkraak daar. Volgens de politie zouden ze een geldautomaat hebben opgeblazen in een winkelcentrum. Een paar uur na de kraak werden de mannen opgepakt in Nederland. Ze reden in de auto met een hoop cash en zaten onder de verf. Het regent boetes voor Nederlanders in Oostenrijk, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat een hoop mensen hun tolvignet verkeerd op de voorruit hebben geplakt. Het kan de wintersport een stuk duurder maken. De boete is 120 euro. Als je niet betaalt, wordt het 300 euro. En acteur Kevin Costner heeft eindelijk zijn Golden Globe te pakken. De beeldjes werden begin dit jaar uitgereikt... maar door overstromingen in de buurt van zijn huis kon hij er toen niet bij zijn. Deze week kreeg hij ineens een pakketje van de organisatie... en dus maakte hij een unboxing video voor zijn Insta. I couldn't be there, but this is the award. So I'm ga just open in front all my, my friends out there... I guess there's no music, but wow, there is. Thank you to everyone. Hij won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in de serie Yellowstone. En je krijgt het weer nog, op sommige plekken nog mist. Daarna is er op veel plekken behoorlijk wat zon. Vanmiddag vanuit het westen wel steeds meer wolken bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB paar dagelijkse files in Noord-Holland. Meeste vertraging op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen Purmerend Zuid en Het Schouw heb je ruim een half uur oponthoud en er staat een file van 6 kilometer. En verder de N247 Hoorn richting Amsterdam tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10.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 Het kabinet geeft 10 miljoen euro extra voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië. Dat heeft minister Schrijnemacher bekendgemaakt. Vandaag is de landelijke actiedag om geld in te zamelen voor Giro 555. De Britse kustwacht heeft gisteren vier Nederlandse vissers gered. De kotter van de vier bemanningsleden uit Urk was op een rots gevaren. Op beelden is te zien hoe de boot kort daarna onder water verdwijnt. Amerikaanse onderzoekers zeggen dat Rusland zeker 6000 Oekraïense kinderen vasthoudt om ze te heropvoeden. Volgens de onderzoekers gaat het mogelijk om oorlogsmisdaden. Het weer. Eerst vooral in het westen en noorden nog wat mist. Daarna veel zon. In de middag vanuit het westen meer bewolking. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. gone 50 cents. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a lunch. Promise on the dime, it's the last time I'll never have a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going and we had a lunch. Promise on the dime, it's the last time I'll never have a liquid lunch. Maybe I can call the pharmacy. They'll bring something Something up to sweet, some exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill.